Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Groningers die problemen hebben gehad van de gaswinning... hebben daar nog steeds last van, heeft de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht. Doordat er gas werd gewonnen ontstonden er aardbevingen... en daardoor raakten een hoop huizen beschadigd. Maar bij het herstellen van die huizen werden Groningers slecht geholpen... zegt deze man uit het dorpje Overschild. Eigenlijk is het steeds hetzelfde. Het gevoel, mijn huis is onveilig... En in sommige gevallen is het gevoel ook heel erg terecht. Eh, er wordt niks aan gedaan. Er eh, is geen interesse voor ons. En ordinair gezegd, zowel eh, de schadeherstellers als de versterkers... die hebben scheid aan ons. Groningers geven aan dat ze slaapproblemen hebben door al het gedoe over de gaswinning. En ook voelen ze zich gespannen en zijn ze sneller geïrriteerd. Het dode aantal van een aanslag op een moskee in Pakistan is opgelopen naar 83. Gisteren blies een zelfmoordterrorist zich op tijdens het middaggebed. Er raakten ook veel mensen gewond, zo'n 170. Veel van hen zijn er slecht aan toe. En in Arnhem is een hele straat vanochtend vroeg ontruimd... omdat er een paar huizen in brand staan. De vlammen slaan volgens Omroep Gelderland meters hoog uit een tussenwoning. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Voorlopig is de brand nog niet geblust. Hoe het vuur kon ontstaan, dat weten we niet. En misschien heb jij deze maand wel geen druppel alcohol gedronken. Het is nog een dagje volhouden en dan is januari, of ook wel dry January, weer voorbij. Een hoop mensen kozen afgelopen weken voor een 0.0 of een frisje. Deze alcoholvrije drankenshop merkt in elk geval een hoop van de challenge. Er zijn heel veel mensen die eh, een periode geen alcohol drinken. Wij zien heel veel mensen die eigenlijk het hele jaar geen alcohol drinken. Maar in eh, Dry January zijn natuurlijk mensen die echt denken... laat mij eens even proberen hoe het is om een maand geen alcohol te drinken. Heeft u meegedaan deze maand? Nee. Ik heb het geprobeerd, maar ik ben al met de carnaval weg geweest. Dus, ja, dus er was gewoon drank. Mensen die aan Dry January meededen konden zich aanmelden via een website. Dik 42.000 deden dat. En het weer nog, nu nog veel grijs en af en toe wat lichte regen. Vanmiddag is het bijna overal droog en zijn er ook opklaringen met wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB staat zo'n 70 kilometer file in onze regio. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij de Rotterpolderplein 12 kilometer file. En daar valt de vertraging met 10 minuten nog wel mee. 10 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar wordt langzaam gereden tot aan Eemnes. Dan de A27 Almere-Gorkum. 12 kilometer file tussen Hilversum en het Lunetten met een kwartiertje vertraging. En 10 minuten alweer op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar staat 3 dorp. Op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Bij de aansluiting met de A4 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de vertraging is een kwartier op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam.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 De parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen... heeft niet veel goeds gedaan voor het vertrouwen van Groningers... blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Veel mensen denken niet dat het ondervragen van alle betrokkenen... ook maar iets gaat veranderen. Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 74.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, meldt het CBS. Dat is het hoogste aantal sinds 2012, maar nog fors minder dan het doel van de regering. Die wil dat er vanaf volgend jaar 100.000 huizen per jaar bijkomen. In Amsterdam is zangeres Hedy Lester overleden. Ze werd bekend met het lied De Malle Molen... waarmee ze in 1977 Nederland vertegenwoordigde op het Songfestival. Hedy Lester was 72 jaar. Het weer eerst bewolkt, later zonnig en droog bij maximaal 10 graden.